9 uur. Dit is Helene Ecker met het NOS Journaal. Ambulances komen in levensbedreigende situaties nog vaak te laat. Volgens de norm moet er in 95% van de spoedgevallen binnen een kwartier een ziekenwagen zijn. Dat lukt in een meerderheid van de gemeenten te vaak niet, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Er zijn bijna 1,3 miljoen ritten bekeken. In grote gemeenten en in steden zijn ambulances vaak wel op tijd, maar op het platteland moeten mensen geregeld lang wachten. Daar zijn minder ambulanceposten waardoor de aanrijdtijd langer is. De gemeente Millingen aan de Rijn in Gelderland scoort het slechtst. Daar komt maar 16% van de ambulances op tijd. De invoering van de wietpas heeft alleen al in Maastricht 400 mensen hun baan gekost. Dat zegt de vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht. De wietpas werd in mei in het zuiden van het land ingevoerd om de overlast door drugstoeristen tegen te gaan. Om in een coffeeshop drugs te kunnen kopen moet iemand een wietpas hebben en die krijgen mensen alleen als ze in Nederland wonen. Waarnemers van de Verenigde Naties doen in het Syrische dorp Tremse onderzoek naar het bloedbad dat daar twee dagen geleden plaatsvond. Ze kwamen er vanmiddag aan nadat ze de verzekering hadden gekregen dat er een staakt het vuren geldt. Syrische activisten zeggen dat het regeringsleger in Tremse donderdag meer dan 200 burgers heeft gedood. En in Portugal is een Nederlander voor de smokkel van hash veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf. De 47-jarige man werd ruim een jaar geleden opgepakt in Peniche, ten noorden van Lissabon, nadat op zijn jacht 1000 kilo hash was gevonden. De advocaat van de veroordeelde hoopt dat zijn cliënt zo snel mogelijk aan Nederland kan worden uitgeleverd. Dan zou de straf worden omgezet naar Nederlandse maatstaven en de hoop is dat die dan een stuk lager uitvalt. Het weer, vanavond in het zuiden nog wat buien, in het noorden opklaringen. Morgen wisselen bewolkt, met ochtends vooral in het noorden zon.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 Ja, klinkt vandaag een beetje anders op de rij. Ik ben al een week lang, uh, ik mijn stem kwijt ben, begon zondagavond. En uh, ja, nippers, nippen, kou, keelpijn. En eh, ja, is allemaal een beetje voorbij gelegen. stem die wilde niet echt. Mag de pret niet drukken. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen. En het centrum van zand bedekt een hoop lekkere muziek. We hebben onder andere vanavond meegenomen Usher, Olivia Raven, Kurt Maverick, Cheryl. Dat is Cheryl zonder call. Daar ook een kunnen hebben, Call My Name. Dat ze tegenwoordig geen call meer heet, maar ze heet gewoon Cheryl. Maar eerst muziek van Will I Am. Samen met onze eigen Nederlandse Evan Simmons. Het This Is Love. If you love it, like I love Zondagavond. De Ed en This for my squad, my hood, my street, my city, my real niggas all across the world. Fuck with me, yeah. Salute, salute, 100 dog. Salute, salute, 100 dog. My young niggas to the OGs. Never said a word to the Niggas all across the world, fuck with me, yeah. Salute, salute, 100 dog. Salute, salute, 100 dog. My young niggas to the OGs. Never said a word to the police. done that and I still pop my guns. My Louis blue and my rag blue and I'm always 100. My top down and my locs on. Any block that I post on, go and get my West Coast on. Louis belt with my toast on. Just came to put my folks on. Guess what? talk. It's all in my walk. It's in me, not on me. It's something that can't be taught. I'm a real nigga that do real shit. Killed niggas I done killed with. You talk about it, then be about it. Half of y'all ain't built for this. This by my squad, my uh-huh. hood, my street, my city, my real niggas all across the world. Fuck with me, yeah. Salute, salute, 100 dog. Salute, salute, 100 dog. Yeah. My young niggas, young to niggas. the OGs. OG. Never said a word to the police. Never. 100 if you're real dog. 100, 100. I said 100 if you're real dog. Start saluting, the director's here. Start the movie. I yell action, these young niggas will start to shoot it. I had a dream that I'd be rich, call it Martin Luton. Cause being broke was immature, word to Marcus Houston. For the top dog who once was the underdog. Sun shining, but he came from being underfall. 100 dog, they can't stomach dog. 100 bottles last night, now here comes the flaw. One nation under God, now here come the feds. Waiting the choppers lay down, they should come with beds. If you ain't with a real nigga, then who are you with? Keep riding with a fake nigga, see how far this for my squad, yeah. my hood, yeah. my street, yeah. my city, my real niggas all across the world. Fuck with me, yeah. Salute, salute, 100 dog. Salute, salute, 100 dog. Mario Zandvoort. Mario, Mario Zandvoort. Yeah. I'm gonna i am listen, i am what i am baby. i am Yeah. i am me. i am it's i am all. i switching positions. We so explicit. Oh. She on my wanted poster, so rockin' my mimosa. I'm ballin' like LeBron. We shopping in Milan. The 458 Ferrari, I park it on the lawn. I let her meet my tongue. She blew up like a bomb. The sex is so explosive. Her stuff is supersonic. She my new addiction. I swear I'm through it. Rose and Usher Raymond. Girl, we the hottest. Rockin' the most ice. I said we the hottest. You've been saying dat was muziek van Usher... tezamen met Rick Ross met Let Me See. En dat nummer is nog niet eh, doorgebroken in Nederland. Of het gaat gebeuren, weet ik niet, want in Amerika... als je daar de billboardlijst gaat bekijken... dan staan er nummers in. Die zijn al een paar maanden oud en in Nederland zijn ze nog niet doorgebroken. Dus waarschijnlijk Nederland er nog niet klaar voor. En daarvoor ook nieuwe muziek van Akon. Met eh, Salute Thousand Yell. Nieuwe muziek van uh, Akon. En daarvoor de muziek van Cheryl. Ik wil ik zeggen Cheryl Cole, maar ze heet gewoon Cheryl tegenwoordig. Want ja, ze is gescheiden van Russell Cole. Met uh, Call My Name. En ook nog muziek van Will I Am. Samen met Evan Simmons met This Is Love. En dat nummer staat op nummer 1 in de, de UK top 40. Dus eh, ja, vanuit het niets op nummer 1. Dan, eh, dan, doe je het best goed, hè. TMM Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Klinkt een beetje schor, dat klopt. Ik ben bijna mijn stem kwijt. Elke dag is het weer een verrassing. Dan is het, gaat het even goed. En dan denk ik van, ik ben er vanaf. En even later is het weer, eh, ja, ben ik er weer bijna kwijt. Dus het is niet anders. We moeten er gewoon zo mee doen. Dus hebben tijd voor een blokje met Shoni. NW Nightwalks Show Facts. Eindelijk, we hebben erop zitten wachten. Het is tijd voor een vingertje wijzen. Volgens Katy Perry is niemand minder dan louter aan ex-man Russell Brand... de hoofdschuldige van hun scheiding. Volgens Katy deed zij altijd haar best om op de meest onmogelijke momenten... naar L.A. te vliegen om bij haar man te zijn. Maar omdat Russell op zijn beurt op geen vliegveld te betrappen was... tijdens Katy's wereldtournee... lijkt als Katy's docufilm Part of Me... en waar ik het anders had kunnen monteren in de film... maar zo is het wel gegaan, uh, vertelt ze zelf. In de film zijn het, uh, zijn het naar schijnt best heavy scènes te zien. Daar daaruit blijkt dat Katie het allemaal moeilijk trekt. Was een beetje aan het einde van het toer. Ik was best vermoeid en persoonlijk ging het ook helemaal niet goed. Of de breuk niet in Russell's kinderwens gezocht moet worden. Laat Katie er binnen. Al sinds ik jong ben wil ik op het podium staan. En de glitterjurkjes aan en dan ook liedjes gaan zingen. En dat is nu mijn leven. Wanneer ik ervoor kies om moeder te worden. Dan wil ik alleen moeder zijn en niet en moeder zijn en eh, zingen. Dus niet 50-50 maar gewoon alles in één keer. Dus voorlopig blijft gewoon bij de zingen. Dus dus eh, ja, waarschijnlijk binnenkort gaat Russell ook met zijn vingertje naar Katie wijzen. We gaan het allemaal meemaken. En de Jessica Alba heeft een rechtszaak tegen de producent van afslankproducten glansrijk gewonnen. Belly Brands, goede naam, gebruikte Jessica's afbeelding en haar goddelijke figuur om in een stuf aan de man te brengen. Dat meldt bezet. Het geheim van Jessica Alba om zwangerschapskilo's te verliezen. Dat is scoren natuurlijk. Moet de Belly Brand gedacht hebben. Helaas voor ondernemers was de actrice daar niet van gediend. Gevolg rechtszaak, dikke schadevergoeding en nooit meer doen natuurlijk. Hè. Ja, tegenwoordig eh, hebben ze een heleboel reclame over afslanken. En als je wel eens heel goed kijkt in die blaadjes... ja, ik eh, mag best bekennen dat ik er ook regelmatig naar kijk hoor. Want ook ik ben een man met een buikje. Dan heb je verschillende afslankproducten met foto's van voor en na. En als je heel goed kijkt, dan uh, die foto's kloppen niet. Dat zijn gewoon fotomodellen natuurlijk. Maar een afslankmiddel van een, eh, half jaar geleden, dat waren dan dezelfde foto's. Dus bepaalde foto's worden gewoon regelmatig gebruikt. Ja, het is gewoon natuurlijk een beetje, een beetje vals spelen. Maar ja, genoeg mensen die er gewoon keihard in trappen. Zie je CFM Zandvoort komt er allemaal een beetje beroerd uit. Kan er ook niks aan doen. Zometeen muziek van uh, Kurt Maverick met Hell Yeah. Dat eh, wordt dan gebruikt in het nieuwe nummer van eh, Chesto. Maar dit is dan het originaal van Kurt Maverick. Maar eerst de Livio Reaver met Aaron Gill en Pat met het nummer Dancing. In my head de muziek doet het weer lekker goed, dacht ik zo. Muziek van Maroon 5 met One More Night. Daarvoor muziek van eh, Kurt Maverick met Hell Yeah. En ook de muziek van uh, Delivio Revan, Aaron Gill en Fat met Dancing. TFM Zandvoort, The Nightwalk. Iedere zaterdagavond eerste uurtje de mix van Dance en R&B. En het tweede en derde uurtje is voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Zometeen gaan we nog even kijken naar het party update. Wat voor leuke feestjes zijn er gaande. Nou, vandaag hadden we natuurlijk uh, het feestje Wasteland. Nou, dat is alweer bijna afgelopen. Dus ik kent niet meer naartoe. je moet heel hard kunnen rijden. Nou ja, meer rijden. Volgens mij red je er ook niet. Moet je kunnen vliegen, want het zit helemaal aan de andere kant van Nederland. In ieder geval zometeen de party update. Maar eerst nog even muziek. Zometeen DJ Eddie en Futuring Live Heat met Be Free. Maar eerst die Chris Brown met Don't Wake Me Up. Door het Leen hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up. Too much light in this window. Don't wake me up. Only coffee, no sugar inside my cup If I wake and you're here still Give me a kiss I wasn't finished dreaming About your lips Don't wake me up, up, up, up, up gonna stop de radio. Worden juist muziek van uh, eh, DJ Eddie Ann featuring Eva Heat met Be Free. Daarvoor muziek van Chris Bauer Don't Wake Me Up. Zijn laat verschenen hitte eh, hier in Nederland. In Amerika lopen we alweer een beetje... Nou, in Amerika lopen ze voor, wij lopen er weer een beetje achter. Er staan nog een paar meer plaatjes in de billboardlijst. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdagavond tussen 9 en middernacht. En, uh, eens even kijken hoe nog een beetje leuke feestjes zijn vanavond. Party Update. Nou, zoals iedere week in de Escape in Amsterdam, Brainwash. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij doet het vanavond met uh, Dumb Versus Lars, MC Vikakova, Cassie Cox aan de percussions. Vanavond dus Brainwash tot 5 in de ochtend ben welkom in Escape in Amsterdam. En van een van de grootste, ik moet je zeggen, de, de reclame was dit jaar erg eh, karig. En waarom? Nou, de BTW's mogen gaan, maar de kaartjes waren al uitverkocht. Dus waarom zou je zoveel geld uitgeven voor een reclamespotje? Geloof de pakken bij paar duizend euro kosten om het eh, dagelijks te laten uitzenden. Een paar keer per dag op de televisie. Waarom zij dat doen in de crisistijden? Sensation vanavond in de Amsterdam Arena is al begonnen. Is alweer pakken bij het, eh, kwartier bezig. Dat in Amsterdam. Duurt tot 6 uur in de ochtend. DJ's zijn Mr. White, Dennis Ferreira, Mike Knight, The Man With No Shadow, Riverstar en Hardwell. Niet gebeurd, de deuren gaan om 9 uur open, maar het officiële feest gaat dan pas om uh, mag een beter. Kwart voor elf bezig, want Mr. White begint pas om kort voor elf. Vanavond dus in de Amsterdam Arena tot 6 uur in de ochtend. Sensation. Vanavond in Panama. Don't Tell My Booker. Vanavond leuk feest. Dit allemaal om half elf met uh, Bliss. En als je denkt van wie stond ik weer? Nou, dat is die dame van uh, Fateless. En ook nog eh, NOC komt voorbij. Vanavond dus in de Panama. Don't Tell My Booker. En vanavond wat dichter bij huis. In de Stalker in Haarlem. En we Anti-Kinky XXL Roze Zaterdag. Want dat is het in, in Haarlem vandaag. Was dat de hele dag. En vanavond dus Anti-Kinky XXL Roze Zaterdag in de Stalker met de Wannabe Star. En G-Team en Monsieur eh, Plastique. En in de Area 2 hebben Champagne Powder vanavond dus. In een stalker moet je wezen. Duurt allemaal tot een ochtend. En vandaag waren we natuurlijk ook... Eh, dit is nog even bezig. Festivalpark parken, eh, Vredeburg in, in Utrecht. Zomerkriebers Festival. Dat was met een heleboel DJ's. Onder, onder andere La Fuente, Fire Beach... De bingo players Basto, De bingo, nee die had ik al gezegd hè. Sandro Silva, Jochem eh, Garout, Nicky Romero, Quintino, Mitch Crown. Het duurt allemaal om 11 uur in Utrecht. Eh, maar ja, dat is allemaal weer voorbij hè. Vandaag een hoop eh, mooie feestjes hadden we her en der in het land. En ook morgen echt gaat. Morgen kan je in, uh, in Bloemendaal. Bij Bloomingdale XXL hebben ze dus een day release. En dat is onder andere met Gregor Salto, Lucian Ford, Frankie Rizzardo, Mitchell Niemeyer, Michael Mendoza, Glowing in the Dark, Jazz Van D, Dennis Ruijer, Dion Jones Soul Pressure en de MC Spider. Dat allemaal eh, morgenmiddag vanaf 2 uur tot middernacht. Bloemendaal en Zee. Bloomingdale XXL, de CD-release. En ook morgenmiddag vanaf 3 uur nog een leuk feest op het strand van Sunday, eh, Sunday People at the Beach. En dat is uh, de, op strand en eh, View. In strand en View, u het ook wil bekijken met onder andere de Shapeshifters, Frankie Luzardo, Soul Cartel, Giorgio Star, Steve Stip, The Brothers in the Boot, Giorgio Schultz. En het is allemaal hosted bij MC Rally. Morgen is vanaf 3 uur in View, Sunday People. people at the beach. En als je nog een strandtentje verder gaat, dan kom je bij eh, Woodstock 69. Dan hebben we Click at the Beach. Dat is met eh, Laura Jones uit de UK. Bart Skill, Stefano Ricetta, Vincenzo de Boel. En dat wordt allemaal gesupport door Stefano uh, eh, Ricetta en vrienden. Morgenmiddag vanaf 3 uur tot half 12. Click at the Beach in Woodstock 69. Ja, daar hebben we bijna alle strandtenten gehad daar, hè, waar de feestjes zijn. zijn dat is een beachclub vroeger. Dus morgen vanaf 2 uur. Sexy on the Beach, luxe edition. Met Jean, Jada Silva, Carlos Bamboza onder andere. Aaron Gill, Doc Raver, Outsider, Manka Drums, The Goonies, Nicholas Beach, Ronnie Ramshaw en nog veel meer. Morgen weer vanaf 2 uur in Beach Club vroeger. Sex on the Beach Deluxe Edition. Tot zover de feestjes voor eh, vanavond en voor morgen op het strand van Bloemendaal. Ben ik nog iets vergeten? En dan kijken of er mensen zijn die zeggen van... Eh, je bent nog wat vergeten voor vandaag. Nee, want eh, in Zandvoort hebben we gewoon geen feestjes vandaag. Ik heb in ieder geval niks te horen gekregen dat er morgen iets leuks te doen is. Dus en zo niet, dat krijg ik van de week wel te doen.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 The good times roll with me right here. Got nothing but love to give. We all. good times. zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Tot aan middernacht zijn we bij je met het beste van dance en R&B in het eerste uurtje. Het tweede en derde uurtje DJ Mouse met de Global House voor de muziek van Flow Rider. De laatste schijn in Let It Roll. Die doet het in Amerika erg goed. In eh, Nederland is het nog niet officieel doorgebroken. Dat gaat binnenkort vast gebeuren. En ook muziek van de Far East Move met Turn Up The Love. Dat was samen met de Cover Drive. En zo kwam ook eruit het eerste gedeelte van de Nightwalk. Zometeen DJ Mouse zo'n uur lang in de mix. Tot die tijd nog even een paar stukjes muziek. En wat voor muziek muziek. Taya Cruz met There She Goes. Die Bungie met, uh, of die Bungie, het nummer van eh, Oliver Twist. En nu eerst Rudimental featuring John Newman met Feel the Love.